Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Burgemeesters zetten vaker noodmaatregelen in... zoals preventief fouilleren en samenscholingsverboden. Dat blijkt uit dataonderzoek van de NOS. In vergelijking met 13 jaar geleden is dit vertienvoudigd. In bepaalde gevallen worden de maatregelen die de rechten van burgers beperken permanent ingezet. Burgemeesters vinden de maatregelen noodzakelijk, bijvoorbeeld om wapens op te sporen. Ook risicovolle voetbalwedstrijden en demonstraties zijn volgens de autoriteiten reden om de verordeningen in te zetten. Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram... heeft een intern onderzoek naar mentale gezondheid stopgezet. Dat zou blijken uit documenten van de rechtbank in de VS. Volgens Amerikaanse media legde het onderzoek een verband... tussen het gebruik van sociale media en een verslechterd geestelijk welzijn. Meda noemde de onderzoeksresultaten tegenover medewerkers onbruikbaar. Volgens de aanklager heeft Meda bewust resultaten achtergehouden... om de gevaren van zijn producten te verbergen voor gebruikers, ouders en leraren. Max Verstappen heeft de Grand Prix van Las Vegas gewonnen. Hij loopt daarvoor zeven punten in op WK-leider Lando Norris, die tweede werd. En George Russell van Mercedes werd derde, Oscar Piastri werd vierde. Het wordt voor Verstappen heel moeilijk om voor de vijfde keer wereldkampioen te worden. Het gat tussen hem en Norris is nu 42 punten. Het verschil met Piastri is 30 punten. Na vandaag wordt er nog gereden in Qatar en Abu Dhabi. In die twee races zijn maximaal 58 punten te verdienen. Oud-PSV'er Noah Lang heeft gisteravond zijn eerste doelpunt gemaakt voor Napoli in een officiële wedstrijd. De ploeg uit Napels won met 3-1 tegen Atalanta Bergamo. Noah Lang zorgde voor de 3-0. Dan het weer. Vanuit het zuiden en westen trekt er een gebied met sneeuw naar het noorden en oosten van het land. Vanmiddag vanuit het zuidwesten regen. Op veel plaatsen kan het glad worden bij 2 tot 5 graden. Morgen opnieuw buien en dan wordt het 4 tot 8 graden.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 draai ik deze uitzending weer een gezellige mix van mainstream jazz. Speciale aandacht besteed ik aan een trompetfenomeen uit de jazzscene, Chad Baker... die grote delen van zijn carrière in Europa en in Nederland doorbracht. Zijn prachtige subtiele trompetklank verdient vanochtend extra aandacht. En verder draai ik nummers van de Dave Brubeck Trio met Jerry Mulligan... een interessante combinatie... Duke Ellington, Earl Gerald, Andre Previn, Horace Silver... Jason Marsalis, het Gene Harris Scott Hamilton Quintet... en Sonny Stitt, om maar een paar artiesten te noemen. Dus relax, Schenk nog een kopje koffie in en geniet de komende twee uur weer van een swingende ochtend met heerlijke jazz. Ik begon deze uitzending met het nummer Moonlight Becomes You van Chet Baker. En Chet werd op deze opname begeleid door Herb Geller op alt, Jack Montrose op tenor, Bob Gordon op bas, sax, Russ Freeman piano, John Mondragon op bas en Shelly Man op drums. Het tweede nummer wat ik ga draaien is van het Dave Brubeck trio met Jerry Mulligan. Het is een opname live at the Berlin Philharmonic uit 1970... waar we Dave Brubeck horen uiteraard op piano... Jerry Mulligan op bariton... Jack Six op bas en Alan Dawson op drums. Luistert u naar deze uitvoering van Basin Street Blues. dat was het enthousiaste publiek in eh, Berlijn. Het eh, Berlin Philharmonic. Bij het trio van Dave Brubeck met Jerry Mulligan. Ik heb alweer een uh, eh, standaard nummer klaarstaan hier. En dit keer is de solist Duke Ellington. Worden Duke Ellington meestal met zijn grote orchestra. Maar ik heb hier een LP getiteld Money Jungle... waar Duke op de piano in trio-bezetting is te horen... met niet minder dan Charles Mingus op bas en Max Roach op drums. Dus eh, de top of de top, zou ik zeggen. Het is al een wat oudere opname uit september 1962. Luistert u naar Duke Ellington met Caravan. wel heel originele uitvoering van het nummer Caravan... door het Duke Ellington Trio. Dan eh, ga ik weer wat draaien van eh, Chad Baker... die vanochtend eh, wat extra in het zonnetje wordt gezet. Chad is hier weer te horen, zowel op de trompet als vocaal. Hij wordt weer begeleid door zijn min of meer vaste pianist voor jaren Russ Freeman... En daarnaast zien we Carson Smith op bas en Bob Neal op drums. Een opname uit eh, Los Angeles, hele tijd geleden. De 7 maart zie ik hier staan, 1955. Uh, eh, met die kenmerkende stem gaan we luisteren naar My Funny Valentine. My funny Valentine Sweet comic Valentine You make me smile with my heart. Your looks are laughable, unphotographable, yet you're of art is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak when you open it to speak? Are you smart? Baker, My Funny Valentine. Eh, we gaan wat uptempo's eh, doen. En wel met het Count Basie Orchestra en Ella Fitzgerald. Het is eh, een van mijn favoriete cd's die, die ik in mijn collectie heb. <coughs> Getiteld Jazz at the Santa Monica Civic 1972. Een driedubbel cd met een prachtig concert met een keur aan artiesten... Waaronder dus Count Basie met zijn orkest en Ella Fitzgerald. En Ella zingt hier Shiny Stockings. shiny stockings that I wear when I'm with you. I wear cause you told me that you dig that crazy hue. when we go to a dance? Do you think of romance? Oh no, you take a glance at those shiny stockings. Then comes some chick along with great big stockings too. You smile and you leave me lonely. What am I to do? knew schakeling maken. Iets wel anders weer. Namelijk uh, André Previn. André Previn, eh, bekend zowel als eh, klassiek dirigent bij een grote symfonieorkesten... maar ook een bevlogen jazzmuzikus, een aantal jaren geleden alweer overleden. ik heb hier een nummer staan van zijn cd Uptown... Songs of Harold Arlen, Duke Ellington en others... En eh, het is een opname op Tellark uit 1990. En eh, naast Andre op piano horen we Mundell Lowe op gitaar... en eh, Good Old Ray Brown op bas. Dus op deze opname, voor zover ik weet, geen drums. Het was een opname die gemaakt is in de American Academy... And, and Institutes of Arts and Letters in New York City. En André gaat hier spelen het nummer Good Queen Bess. was André Previn met Good Queen bass, Met een stuwende Ray Brown op bas en een excellerende Mandolo op gitaar. We gaan weer terug naar eh, de featured artist van eh, vanochtend, Chad Baker. En ik heb nu een nummer van Chad klaarstaan. Uh, een verzamel-cd getiteld The Best of Chad Baker Plays. En hier horen we Chad Baker uiteraard op trompet. P. Jolly op piano Leroy Vinegar op bas en Stan Levy op drums. Het nummer wat eh, u gaat horen is Sweet Lorraine. Baker met Sweet Lorraine. Eh, weer wat vocaals, Carmen McRae. En hadden we net Jerry Mulligan, die begeleid werd door Dave Brubeck Trio. Eh, nu wordt, wordt Carmen begeleid door het klassieke Dave Brubeck Quartet. Met eh, Dave op piano, Paul Desmond op alt, Gene Wright op bas en Joe Morello op drums. Een opname uit 1964 in de Basin Street Club in New York. Eh, de, eh, de LP was getiteld Take 5. En het nummer wat Carmen gaat zingen is getiteld Melengta. Melengta. Melengta. Mel You circle around like that restless sun, but you never wait for the night to come. If you want to live and make life clearer. Maybe you just ought to come a bit nearer. Now you're flying around like a frightened lark. But unless you truly look, you'll be flying in the dark. the smoke, it fills the sky. There's a girl just standing by, peering through the black down that lonesome track. Well, she searches and she wanders when the smoke is dense, cause she looks at life through a hole in the fence. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. Down at the shipyard, too when the fog's as thick as milk, who's that standing in her silk? Watching men at work, such a funny quirk that it makes her feel much safer when the fog is thick. Cause she looks at life through a chink in the brick. through the crowd, seeking out the noise, shouts from big bad boys. Then she flounces home to mother, though it makes no sense, cause she looks at life through a hole in the fence. You circle around like that restless sun. But you never wait for the night to come. If you want to live and make life a lot clearer, maybe you just ought to come a bit nearer. Now you're flying around like a frightened lark. But unless you truly look, you'll be flying. was eh, Carmen McRae in de Basin Street Club in eh, New York. En dat was duidelijk te horen, want eh, op de achtergrond hoorde je het publiek rustig doorkletsen. ja, dat is toch wel wat anders dan wanneer wij hier in de krocht en tijdelijk in New Unicum naar een concert luisteren. Dan houdt iedereen netjes zijn mond. Maar in die tijd was het clubmuziek en babbelde iedereen vrolijk door. Goed, ik heb weer eh, een pianist eh, klaarstaan. Horace Silver. Uh, is natuurlijk al lang geleden overleden. En je wordt ook niet meer veel gedraaid. Maar het was toch een van de baanbrekende pianisten, moet ik zeggen, in de bebop-tijd. Het is een opname die gemaakt is in Hackensack, New Jersey. En dat betekent naar mijn idee dat dat zeker in de Rudy van Gelder studios geweest moet zijn. En het is een mooie bezetting. Horace Silver op piano, Hank Mobley op tenor... Kenny Dorham op trompet, Doug Watkins op bas... en Art Blakey op drums. Van eh, de LP Senior Blues ga ik draaien The Preacher... Ja, Horace Silver, The Preacher. Snel door met uh, zangeres Helen Merrill van haar LP The Feeling is Mutual, It Don't Mean a Thing. if it's sweet or hot. Just give. En dat was Helen Merrill met It Don't Mean a Thing. De artiest van vanochtend, Chad Baker, gaan we weer naar luisteren. En deze keer een eh, opname getiteld A Foggy Day in London Town. Ja, dan gaan we snel door. Nog tijd voor anderhalf nummer, denk ik, voor de pauze. Eh, Jason Marsalis kwartet. Eh, Jason, de jongere broer van uh, Winton op vibrafoon. Met Austin Johnson op piano, Will Goble op bas en Dave Potter op drums. Luistert u naar Il Bill. dat was Jason Marsalis. We gaan eruit met The Bates Brothers and The Girl from Fantasini. Tot na het nieuws en de boodschappen. ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.